9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Wie zich zulk snelrecht wil het Openbaar Ministerie het toenemende wangedrag aanpakken, schrijft het AD. Het OM roept cabinepersoneel op om vaker aangifte te doen. Vorig jaar maakten bijna duizend mensen zich schuldig aan wangedrag op Schiphol of in het vliegtuig. Meestal gaat het om mensen die te veel hebben gedronken. Heineken heeft vorig jaar bijna een miljard euro winst gemaakt, een kwart meer dan in 2016. De omzet steeg met ruim 5 tot bijna 22 miljard euro. In Nederland werd minder gewoon bier verkocht, maar de omzet steeg toch dankzij de introductie van Heineken 0.0. De meeste groei werd buiten Europa gerealiseerd. In Brazilië werd Heineken vorig jaar de grootste bierbrouwer dankzij de overname van brouwerij Brazil Kirin. Een groot deel van de westerse toeristen die in Cambodja in de gevangenis zaten vanwege pornografisch dansen is vrijgelaten. Zeven van de tien Westelingen zijn op verzoek van een regionale rechtbank het land uitgezet. Drie anderen, onder wie een Nederlander van 22 uit Haarlem, zitten waarschijnlijk nog vast. De Nederlander zou samen met een Brit en een Noor een zwembadfeest hebben georganiseerd. Op het feest zouden bezoekers, volgens de politie, seksueel suggestieve poses hebben aangenomen. Daar werden foto's van gemaakt en dat beschouwt de Cambodjaanse overheid als pornografie en dus strafbaar. London City Airport is ontruimd nadat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog in de buurt werd gevonden. Het explosief werd gevonden in de Theems tijdens werkzaamheden. Het kleine vliegveld in het oosten van Londen is gebouwd op een van de oude havens van de rivier. Het vliegveld blijft waarschijnlijk de hele dag dicht. Duizenden reizigers wordt afgeraden om naar de luchthaven te komen. Alle vluchten zijn geannuleerd, waaronder zo'n 45 vluchten van en naar Nederlandse vliegvelden. Het weer nog hier en daar kan het nog glad zijn door winterse neerslag of bevriezing van natte weggedeelten. De gladheid verdwijnt de komende uren. Later af en toe zon met een paar winterse buien. Het wordt vanmiddag een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files is op de terugweg. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat door een kapotte auto 20 minuten vertraging tussen Nieuwebrug en de Meren. Op de A44 Den Haag-Wassenaar tussen de N14 en Wassenaar-Noord 10 minuten vertraging. En 201 Hilversum uit Hoorn tussen Kortehoef en de aansluiting met de A2 een kwartier vertraging. De N207 Bergambacht-Alfa aan de Rijn is dicht tussen Gouda en Waddinxveen Centrum.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 Silver sunlets reach the sky. goodness. mistroostige plekken die je bij moeten hebben. En te zien dat het goed is, te zien dat we bruisen. En met vodka en met blokking tussen reddingsbanden. Ah. En dan zitten we tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM. I got a man with two left feet. And oh, when he dances not to the beat. I really think that he should know. That his rhythms go, go, go. I got a man with two left feet. And oh, when he dances not to the beat.